Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden studenten demonstreerden vandaag tegen de compensatie van het leenstelsel. Ze vinden het bedrag dat het kabinet vrijmaakt te laag. Toekomstige studenten krijgen weer de basisbeurs en hoeven dit bedrag niet terug te betalen. De huidige studenten kunnen alleen maar geld lenen. Zij krijgen 1000 euro ter compensatie. En dat vinden ze te laag. Deze student stuurde tijdens het protest Mark Rutte een tikkie voor de schuld. Aan eh, minister Rutte, compensatie voor mijn burn-out, 20.000 euro. Twee jaar geleden ben ik eh, ja, in een burn-out geraakt. En daardoor kon ik minder goed studeren en moet ik dus ook langer studeren. En eh, ja, daar wil ik graag compensatie voor. Minister Dijkgraaf van Onderwijs snapt de studenten en gaat volgende week in gesprek met de organisatoren van het protest. Een petitie tegen het coronatoegangsbewijs is al meer dan 160.000 keer ondertekend. De petitie is van de coalitie Onverdeeld Open, waar oud-staatssecretaris Mona Keizer een van de initiatiefnemers van is. Ze vinden dat het QR-codesysteem de grondrechten van Nederlanders inperkt. In een meer in IJsland is het wrak van een toeristenvliegtuigje teruggevonden dat sinds donderdag werd vermist. Onder de passagiers was een 27-jarige Nederlandse man. Voor zover bekend heeft niemand de crash overleefd. De familie van de kerstverse Olympische kampioene Irene Schouten keek samen naar haar gouden 3000 meter race. Je de zus en de vader van de schaatser. We zijn super trots. Echt heel leuk. Nu op naar de volgende wedstrijden. Ze heeft ruimschoots gewonnen en eh, ja, ik, eh, Appeltje eitje. Nou, appeltje eitje. Ze moesten er wel wat voor doen. En, eh, maar het was een geweldige race. de druk is er nu vanaf van Irene. Ik denk dat we nu een heel mooi toernooi krijgen. De shorttrekkers kwamen ook nog in actie vandaag. Zij eindigden uiteindelijk op een vierde plek. En dan het weer. De zon schijnt regelmatig en het blijft droog. Het is ongeveer 7 graden. Morgen overal veel regen en wind. En ook dan zo'n 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam...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 Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a big boy now and you're just the kind of thing she ought to know. Tell her about it, tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it, tell her all your crazy dreams. Let her know you need her, let her know how much she means.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 You're the teller about it. En vanavond eh, zijn ze weer op tv trouwens. Eh, de Billy Joel Experience tijdens de Tributes Battle of the Bands. En daarin op gitaar onze plaatsgenoot Freek Volkers. Freek, heel veel eh, succes eh, vanavond. En eh, laten we hopen dat inderdaad de Billy Joel Experience... een coverband met ja, Billy Joel nummers uiteraard... dat die verder komen tijdens dat programma. Het derde uur Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal doen? Nou ja, de vaste luisteraars en kijkers niet te vergeten... weten natuurlijk wat gaat gebeuren. Over een tweetal platen hebben we natuurlijk nieuws uit de wereld van de Formule 1... tijdens het blok Pit Report. En ja, dus de, volgende, de komende maand, of deze maand al moet ik zeggen... staat natuurlijk helemaal in het teken van de presentatie... van de diverse nieuwe Formule 1-auto's. En... Eh, eh, we hebben ook eh, natuurlijk ook sponsornieuws. Want McLaren wordt gesponsord door Axel Nobel. En die gaan dat contract ook weer verlengen. Maar daarover straks meer tijdens Pit Report over een tweetal platen. Half vijf, natuurlijk vaste item dier van de week. Nou, we hadden Geer en Goor. Dat even verhaal, eh, die naam hadden wij niet verzin, verzonnen, maar zo heten die honden. Eh, eh, Goor is inmiddels geplaatst. Geer dachten wij ook. Maar tot mijn verbazing zag ik van de week weer op de website Geer staan als nieuw binnengekomen. Dus wellicht dat dat niet gelukt is. Maar wellicht dat u daar nog een keertje een kijkje voor kan nemen. Dan wel even op de website naar Geer gaan. Want verlicht is dat wel een hond voor u. Maar dit weekend hebben we het dier van de week, Dunja. Ook een prachtig beest om eh, aan te bevelen. Goed, dus eh, dier van de week, eh, half vijf, kwart voor vijf, het gedicht van de week. We weten nog niet welke dat gaat worden. Pit Report, eh, maar tegen die tijd komt er natuurlijk wel duidelijkheid. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En dat doe je via zfm-live.nl. Straks kwart voor vijf het gedicht. We gaan er nog even over nadenken, eh, Albert-Jan. Ja. Uh, ja, ja. Wordt lastig, hè? Wordt lastig, maar we komen er heus wel uit. Dus blijf ook voor het gedicht van de dag. Lekker luisteren naar je eigen lokale radio CFM. We zijn er al 31 jaar vanuit Zandvoort. En daar zijn we uiteraard eh, trots op. Hier is de single van Bob Marley en de Wailers Could You Be Loved. tegenwoordig eh, staat deze plaat bekend als theezakje. Ja, omdat het een beetje zo eh, klinkt. Eh, <laughs> daar heb je hem weer. Could You Be Loved, de single van Bob Marley en The Wailers. Straks de Pit Report heb je trouwens... Ik weet niet of je het trouwens in de Pit Report hebt... maar het viel mij wel van de week op. En alles straks daar meer over. Max op het ijs, heb je daar wat over of niet? Daar heb ik niks over, dat, dat is, dat, maar dat is video, hè? Ja, ja, ja, maar het was wel leuk om hem eh, te zien eh, op het eh, ijs... Uh, tezamen met een motorfiets van, van Red Bull uiteraard op het ijs. Hij moest wel voorzichtig door de bochtjes, hoor. Ja, ja het oh. was, nou, hij zei ook na afloop... nou, die auto's zijn daar helemaal niet op gemaakt, die Formule 1-auto's. Nou, daar had hij natuurlijk helemaal gelijk in. Maar wel spectaculaire beelden. Ga daarvoor even naar YouTube. Zeker, en straks meer over de rest in de Formule 1-wereld. Meneer is deze van Bonnie Raids. FM Race Radio, Pit Report. Kwart over vier geweest, dat betekent tijd voor de Pit Reports. Het Formule 1-team van Red Bull presenteert aanstaande woensdag de auto waarmee Max Verstappen op jacht gaat naar titelprolongatie. In een filmpje op Twitter maakte de Oostenrijkse renstal bekend dat de RB18, zoals de bolide heet, op 9 februari wordt onthuld. is, in dat filmpje is een glimp van Verstappen te zien. De 24-jarige Nederlander veroverde afgelopen jaar de wereldtitel in de koningsklasse. In de laatste ronde van de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi... passeerde Verstappen de Brit Lewis Hamilton. Hij besliste daardoor de strijd om, om de titel in zijn voordeel. Hamilton was zo gepikeerd over de hele gang van zaken... in het slot van de race dat hij sindsdien amper eh, wat van zich heeft laten horen. Als gevolg daarvan ontstonden zelfs twijfels... of de 37-jarige Brit nog wel doorgaat in de Formule 1. Mercedes, de renstal van Hamilton, presenteert de auto op voor 2022 op 18 februari. De meeste teams hebben inmiddels bekend, op wel, bekendgemaakt op welke datum ze hun nieuwe bolide showen aan het publiek. De auto's hebben deze winter vanwege de nieuwe regelgeving een revolutionaire ontwikkeling doorgemaakt. Komend Formule 1, eh, Formule 1 seizoen worden hoogstwaarschijnlijk geen zes, maar maximaal drie weekenden afgewerkt volgens het sprintrace format. Het is een flinke tegenvaller voor het management van de koningsklasse van de autosport. Afgelopen jaar werd er al geëxperimenteerd met drie sprintraces... waarin de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag werd bepaald. De bedoeling is dat komend seizoen 6 van de 23 weekenden op die manier zouden verlopen. Niets is echter minder waar. Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari opteerden voor een verhoging van het budgetplafond... namelijk 140 miljoen dollar met 2,65 miljoen. De andere zeven teams zijn daar niet mee akkoord gegaan. Ook het management van de Formule 1 en de Autosportfederatie FIA zijn tegen. De teams werd weliswaar financiële compensatie aangeboden... wat betreft een verdubbeling van het aantal sprintraces... maar de topteams eisen dus een verhoging van het budgetplafond. Ze lijken eh, hun poot stijf te houden... waardoor een aantal sprintraces om drie blijft... Discussies daarover zijn nog gaande en er is nog geen sprake van een definitieve klap... maar die wordt vermoedelijk op 14 februari tijdens de zogeheten F1 Commission... met alle partijen gegeven. Verf- en coatingproducent Axo Nobel heeft de samenwerking met het Formule 1 raceteam van McLaren verlengd. De Nederlandse eh, verfvermaker ehm, eh, van onder meer Sikkens en Flexa heeft al sinds 2008 een partnership met het racingteam van Daniel Ricciardo, eh, ex-teamgenoot van Max Verstappen. De twee willen voorkomend seizoen, raceseizoen nog verder uitbreiden. Axel Nobel en eh, McLaren willen nieuwe mogelijkheden onderzoeken... op het gebied van duurzaamheid, technologische innovatie en productontwikkeling. Axel Nobel produceert en ontwikkelt al 13 jaar speciale lichtgewicht... en vochtafstotende coatings eh, voor de auto's van McLaren. De Nederlandse verfmaker benadrukt dat de verschillende verf- en coatingstechnologieën voor de raceteam ook belangrijke bijdragen hebben geleverd aan innovatie in andere industrieën waar Axonobel Nobel aan levert. Zo ontwikkelt het bedrijf naast huis, tuin en keukenproducten... Zeta Bever en Alabastine ook coatings... voor onder meer de ruimtevaart en de luchtvaartindustrie tot zover. Dankjewel albert dat was eh, de Pit Report. Ja, Ricciardo had bijna een ex-echtgenoot ex, eh, van hem kunnen zijn. Eh. ja, die gingen heel goed met elkaar om. Dus ja, het leek wel een getrouwd stelletje, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Nou ja, morgen meer eh, in een nieuwe Pit Report. Ook zo rond kwart over vier. Dan bij Zandvoort op zondag. we gingen even terug naar uh, de discotijd, de jaren 80 en de, de, tijd van de glitterbollen natuurlijk. En de disco-spotjes met allerlei kleurfilters en eh, ervoor. Het was een mooie tijd, hoor. De Dayton en de Sound of Music. Zo dadelijk het eh, dier van de week weer. Maar eerst nog even een lekkere plaat uit de jaren 70. Van 80 jaren naar de 70 jaren met Delegation. Hier is Heartache number 1. 9. Losing you was heartache number seven. And forgetting you was number eight. Look out, look out, here it comes. Party number nine. Look out, look out, here it comes. Party number nine. Look out, look out, here it comes. Deze groep eh, Dedication heeft heel veel lekkere eh, muziek gemaakt in de jaren 70. Waaronder deze single Heartache Number 9, die we zojuist eh, voor je draaiden. Half vijf geweest met Heartache Number 9 en dat betekent tijd voor het dier van de week. En het dier van de week is Dunja. Ja, Dunja, ik ben een echte jachthond. Ik ben een kruising Labrador retriever met vermoedelijk Friese stabij van bijna vier jaar oud. Op 18 februari aanstaande blaas ik vier kaarsjes uit... en dat zou ik graag bij u thuis willen vieren. Naar mensen ben ik een vrolijke en vriendelijke dame. Een huis met kinderen lijkt mij geen probleem. Deze vind ik ook erg leuk. Het ligt eh, aan de omgeving hoe goed ik naar u luister. Mijn neus draait soms namelijk over uren. Ik ben wel een echte Bourgondier, dus als u wat eh, lekkers eh, bij u heeft... dan luister ik veel beter. Met andere honden kan ik goed opschieten buitenshuis... maar als ik met een bal speel wil ik deze niet delen. Daardoor kon ik niet met een andere hond in één huis wonen. Ik verdedig mijn speelgoed en eten naar andere honden... En het, meeste eh, en het meest ideale is daarom een dierloos huisje. Als ik gewend ben aan u en eh, eh, onze band goed is... kan ik prima loslopen, maar ik heb wel een groot jachtinstinct. En kan ook goed zwemmen, dus ik kan niet verzekeren dat de eendjes veilig zijn in het water. Ik ga ook graag op mollen en muizenjacht, dus mocht u hier last van hebben, dan sta ik klaar. Ik had eh, in mijn vorige huis problemen met mijn huid en veel jeuk... En, maar ik heb nu een voeding gevonden die goed helpt. Namelijk Royal Canin Analgenic. Van andere voeding zoals graanvrij of KVV ga ik spugen. Ik mag gelukkig wel koekjes eten, maar dan wel de natuurlijke variant... die 100% van één diersoort zijn. Het is namelijk belangrijk, want anders krijg ik weer e-, erge jeukklachten. Ik hoop dat mijn dieet geen probleem is voor mijn nieuwe baasje... want ik heb u zoveel te bieden. Ik kan goed alleen thuis blijven en ben netjes zindelijk. Samen actief bezig zijn met apporteren, gehoorzaamheid oefenen... of lang, lekkere lange actieve wandelingen vind ik fantastisch na het lezen. Heeft u interesse in mij? Dan horen mijn verzorgers graag van u. En waar verblijft Dunja? Dunja verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook eens op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Dunja verdient een thuis. Een leuk dier van de week die weer op een uh, leuke baas zit te wachten. Dus ga naar de Keesomstraat nummer 5 om in contact te komen met Dunja of de andere leuke dieren die daar op een nieuw baasje wachten.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 Jazeker. En dat is? Ik ben mezelf. Ik ben mezelf. Juist. Nou, heel mooi dus gedicht. Dus niet, eh, ik lijk niet op jou, ik ben gewoon ja, ja, ja, jij bent zeker jezelf. <laughs> <laughs> Geen twijfel over mogelijk, uh, zometeen. Ik heb nog even een berichtje over, uh, vanuit Peking, over de, de, short track. Ik bedoel, het debakel... Van... Toch goed nieuws, of niet? ja, ja, wel. Het, maar het debakel van de relay, dat had echt een opsteker moeten zijn... de mixed relay, maar ja, door de val van Schuiting, van Schulting viel die droom in duigen. Dus ze moeten zich herpakken. Maar in de diverse onderdelen hebben ze toch wel eh, goed gescoord. Want op de eerste dag van de Olympische Track toernooi... hebben Suzanne Schulting, Sandra Velsenboer en Selma Poutsma... zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van de 500 meter. Alle drie kwamen ze in hun serie als eerste over de finish... en Schulting was met 42,379 een Olympisch record... de snelste van alle deelnemers. Schulting is de wereldkampioen op alle onderdelen. In 2018 pakte ze de Olympisch goud op de 1000 meter... Nou, nadat ze op de 500 meter in de series was gevallen... en op de 1500 meter in de halve finales was gestrand. Maandag eh, worden in Peking de kwartfinales, de halve finales... en de finale van de 500 meter afgewerkt. En de mannen werkten de series van de 1000 meter af. Sinky Knecht en Itza de Laat kwalificeerden zich voor de kwartfinales van maandag voor debutant Jan Jens van het viel het doek. Knecht nestelde zich in zijn heat achter de favoriet Jung Ju Han op de tweede plaats. In de slotfase drong Li Wenglang nog wel aan, maar Knecht gaf geen krimp. De laat kwam in zijn heat als derde over de finish... maar hij was gehinderd door de Brit Nicolo Trici. Omdat de laat op dat moment op de tweede plaats reed... werd hij toegevoegd aan het veld voor de kwartfinales. Van het Woud werd ook uh, derde en zijn tijd bleek niet genoeg eh, om zich voor toch nog te plaatsen. Maar in principe, het merendeel is toch door. De, op de individuele nummers, hè? Oké, ja, en eh, dag 1 uh, daar in Beijing zit er uiteraard ook op, Albert-Jan. Dus we kijken nog even naar de medaillelijst, om het zo maar te zeggen. Noorwegen staat op dit moment op plek nummer 1 met twee gouden medailles. Slovenië op plek nummer 2 op de derde plek China, het uh, thuisland eh, uiteraard, met één gouden medaille. En op plek nummer vier, eveneens met één gouden medaille. Ja, Irene Schouten, <laughs> ja, daar hebben we het dan over. Nederland dus, ja. op plek nummer vier eh, in, het, in de medaillelijst... na de eerste dag van de Olympische Winterspelen 2022... Straks dus over twee platen gaan we hem doen.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 Deze single van Boudewijn de Groot. Jorde avond, kwart voor vijf geweest. Ja, we gaan hem doen. Het gedicht van de dag. Ik ben mezelf. Ik neem niet alles aan wat ze me geven. En maak een glimlach, hoewel ik een frons draag. En ik neem het niet allemaal liggend aan. Want als ik eenmaal begonnen ben, dan ga ik door. Want ik ben niet zoals iedereen. Ik ben niet zoals iedereen. Ik ben mezelf. En ik wil niet ronddansen zoals iedereen. En ik wil niet mijn leven leiden zoals iedereen. En ik zal niet zeggen dat ik me prima voel zoals iedereen. Maar schat, je weet dat ik echt van je hou. Doe alles wat je wilt dat ik doe. Biecht al mijn zonden op zoals je wilt. Er is één ding, één ding dat ik tegen je zal zeggen. Ik ben niet, niet zoals iedereen. Maar ik, ik ben mezelf. Ik wil niet ronddansen zoals iedereen. En ik wil niet mijn leven leiden zoals iedereen. En ik zal niet zeggen, dat ik me prima voel, zoals iedereen. Want ik ben niet zoals iedereen. Ik ben niet zoals iedereen. Ik ben mezelf. Als jullie eenmaal willen dat ik me settel... vertraag en stop al mijn rondrennen... doe alles dan zoals je wilt. Maar er is één ding dat ik tegen je zal zeggen. Ik ben niet zoals iedereen. Ik ben, ik ben mezelf. een mooie plaat eh, deze van de Kings. En eh, I'm Not Like Everybody Else. Dat naar nou het gedicht eh, van, van de dag. Mooi gedicht, Albert-Jan. Ja, I'm Not Like Anybody Else. Nee. Vrij vertaald. Ik ben, ik ben en blijf mezelf. Oh, daar heb je het van. Goed. Nou, nou, nou snap ik oh, hem. nou, ding dong, ding dong, ding Daar, is hij dan, hè? nou, nou, nou verklapt hij het, hè? Die, die Albert Jan. hey Fred, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er weer bent in, de, in de studio. Ja, want eh, ja, eigenlijk zou, eh, zou, het, eh, zou ik geen uitzending hebben live, maar ja... Toch nog? Toch nog. Nou ja, daar zijn wij heel blij mee. Ja, want eigenlijk zou ik nu ergens aan tafel zitten met, met de familie. Lekker gezellig oh. eten. Oh. Maar, maar het eten was op. Gaat niet door? nee, ja, je weet het het woordje corona. Ach, ja. <laughs> oh ja, nee, ja, oké. Oké. Nou, ja. Ja. Dus niet oké, maar eh, nou, wij, wij, eh, wij, zijn er eindelijk blij met corona, wat dat betekent dat je te laat ik weer draaien. <laughs> dat je weer gaat draaien. Straks Entertainment for You, wat ga je daarin allemaal doen, eh, Fred? we gaan in ieder geval een viertal artiesten bellen. En we beginnen om, om even kwart over vijf met van de Kust, of Even kijken, heb ik nou de goede? Nee, niet Stefan de Kust. Nee, die was vorige week. Eh, in het Hof, die gaan we bellen. En die heeft een nieuwe single eh, Koningin van de Nacht. We gaan eh, bellen met Ben Kok. zijn nieuwe single heet De Ware Liefde. En The Love Train. Dus dat is... Eh, ja, 14 dus- februari komt u weer aan, eh, Fred. Heb je er al eh, de cadeaus al in huis gehaald of niet? Jo, de schuur is daar vol. Ik weet dat er iemand in de, in de, in de auto aan de, nou het luisteren is. Dus uh, verklap niet waar je neergezet hebt. Hè? dat ben ik nou te laat. <laughs> ja, nee, nu hang je. Nee, dat, dat gaat okay. en we gaan bellen met Marco Gevers. En zijn nieuwe single heet... Als jij ja, van een vrouw houdt... Um, Jordi Carrero, die gaan we ook nog eventjes bellen over zijn nieuwe single Ik Wil Met Je Praten. En over zijn eh, album Trots. Oké, nou hoop ik dat het bestuur eh, niet aan het luisteren is, eh, Fred. Want je gaat wel heel veel mensen bellen, hè, <laughs> vanmiddag. ja, vier in totaal. even een vraag. Er zijn toch alweer weer vier nieuwe, nieuwe singles die dan uitkomen. Ja, Dus, dus wat dat betreft, in die, in die, die komen nog steeds eh, vrij veel eh, nieuwe releases. Ja, ja klopt. Gelukkig, eh, gelukkig gaat dat door. Ja. Het is wel, ik moet zeggen eerlijk, een stukje minder als voorheen natuurlijk. Ja, maar het moet ook allemaal natuurlijk weer opstarten. En, en mm, ja, ja, ja, en je merkt toch wel dat, dat er toch nog wel wat, wat problemen zijn hier en daar met opstarten. Dus ja, en ja, sommigen brengen natuurlijk drie, vier singles per jaar uit normaal gesproken. En eh, ja, dat blijven er nu eventjes bij twee per jaar. Ja, Dus ja, dat, eh, dat halveert toch een beetje. Maar goed, dus we zijn weer op de weg terug, om het zo maar eens te zeggen. We zijn weer op de weg terug, ja. Nou, hartstikke goed. Ja, want eh, Marco de Hollander heeft ook weer een nieuwe plaat trouwens. Ook een leuke, leuke single is dat. En je gaat zeker weer in mijn vaarwater zitten. Liefde, ja, in mijn bol. Maar ja, ik heb geen tijd meer om te draaien. Dus die Marco heb je dan. <laughs> En dan hebben we ook nog een nieuwe single van Guido van de Graaf. Graaf. Ja, ja, dat klopt. Nu weet ik het eh. zeker, hè? Ja, nu weet ik het zeker. Ja, nou, dat bedoel ik. Ja. <laughs> Jij mag ze eh, vanmiddag draaien, draai ik ze volgende week wel. Is eh. goed. ik, weet, ik ken mijn plek inmiddels.